van 11 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. De Duitse hulporganisatie CI zegt op één dag 172 migranten te hebben gered op de Middellandse Zee. Ze maakten de oversteek op houten boten die volgens CI ongeschikt waren voor gebruik op open zee. Onder de geredde mensen bevonden zich een baby van acht maanden en een zwangere vrouw. Alle migranten die zijn overgebracht naar een schip van CI. Twaalf mensen die moesten medisch worden onderzocht, onder meer vanwege onderkoeling. De VN-veiligheidsraad is er opnieuw niet in geslaagd om tot een gezamenlijke verklaring te komen over het escalerende conflict tussen Israël en de Palestijnse gebieden. Wel spraken alle landen hun zorgen uit en klonken er meerdere oproepen tot een staakt het vuren. En tot nu toe slagen de 15 leden van de raad er niet in om tot een verklaring te komen door tegenwerking van de Amerikaanse delegatie. De VS, een bondgenoot van Israël, wil voorkomen dat een veroordeling van het geweld de Amerikaanse bemiddeling tussen de partijen bemoeilijkt. In een synagoge ten noorden van Jeruzalem is een volle tribune ingestort. Volgens Israëlische bronnen zijn er twee doden en 167 gewonden. In de synagoge in een nederzetting op de westelijke Jordaanoever... was het stampvol in verband met een Joodse feestdag. Op beelden is te zien dat de tien bovenste rijen van de tribune plotseling instorten. Voor zover bekend is er geen verband tussen het ongeluk... en de spanningen tussen Israël en de Palestijnen. En in Rotterdam is vanavond het Eurovisie Songfestival officieel van start gegaan. Tijdens de openingsceremonie presenteerden zich bijna 40 zangers en zangeressen. Bij de Erasmusbrug werden ze welkom geheten door burgemeester Abu Taleb. Niet alle deelnemende landen waren aanwezig. Polen, IJsland, Malta en Roemenië zitten vanwege corona in quarantaine. En de inzending van Australië kan niet komen vanwege coronabeperkingen in eigen land. Het weer nog. Vannacht trekken er opnieuw buien over het land. Morgenmiddag kunnen die ook vergezeild gaan van onweer en hagel. Tussen de buien door komt de zon soms tevoorschijn. Het wordt maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1438 hier op ZFM. Romerium, die heeft een nieuw album gemaakt, eh, Contemplations. Nee, ik ga, even kijken op de website. Het komt er niet lekker uit. Website peacefulradio.info, daar kan je... Ehm, het allemaal terugvinden. De titels van de albums, de tracks en natuurlijk de artiesten. En eh, als het even kan ook hun eigen website erbij. Dan het eh, volgende nieuwe album, The Shadow Behind the Sun. en dat komt van de artiesten Sousite. Die, eh, eh, nou ja, dat is eigenlijk een hele nieuwe artiest voor dit programma. Daarna David Arkenstone en Charlie Brooks. Helaas al heel lang niks meer van hun gehoord. Maar daarom gaan we dan ook terug in de tijd om nog eens een eh, heel fraai werk Loveren van hun een, track te draaien. Dan eens even kijken eh, wat we nog meer hebben. Eh, ik had het natuurlijk over, vorige uur over La Trova. Die komt langs met het album Cobalto. Deuter, de Song of the Last Three. Dat is zijn allerlaatste album. En de beste man heeft al meer dan 60 albums gemaakt. Dat is natuurlijk ongelooflijk veel. En we sluiten af en daar hebben we in dit vorige uur en dit uur al meerdere albums van gedraaid. De Duitser Boody Siebert.